Kees Groot met het NOS-journaal. Die wordt eerst bestudeerd, zegt de RVD. De staat is volgens het vonnis aansprakelijk voor de schade van nabestaanden van 320 mannen die na de val van de enclave zijn weggevoerd en gedood. Oud-voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie Srebrenica, Bert Bakker, noemt de uitspraak pijnlijk. In Egypte hebben vijf mannen levenslang gekregen voor het aanranden en aanvallen van vrouwen tijdens het vieren van de verkiezing van president Sisi in juni. De uitspraak is een antwoord op de kritiek dat de Egyptische autoriteiten te weinig doen om seksuele mishandeling aan te pakken. De mannen werden na hun arrestatie aangeklaagd in opdracht van Sisi. De eigenaar en het personeel van de voormalige koffieshop Checkpoint in Terneuzen hoeven niet de cel in. Volgens het gerechtshof is niet bewezen dat ze de voorwaarden voor de verkoop van softdrugs willens en wetens hebben overtreden. Checkpoint had weliswaar meer dan 500 gram softdrugs in voorraad, maar kon er volgens het Hof redelijkerwijs van uitgaan dat dat gedoogd werd. De overheid stimuleerde destijds de groei van het bedrijf in Terneuzen. Oud-premier Van Acht heeft een open brief geschreven aan premier Rutte... met kritiek op diens standpunt over Israël en de Palestijnen. Volgens Van Acht, die zich al jaren sterk maakt voor de Palestijnse zaak... toont zijn opvolger geen enkele empathie met het immense leed van de weerloze Palestijnen. Rutte zei afgelopen vrijdag op tv dat Hamas mensen als schild gebruikt door raketten vanaf scholen en ziekenhuizen af te vuren. Volgens Van Acht heeft hij daar geen bewijs voor. Hij noemt het gesprek van Rutte een horreur. Het is zeer ongebruikelijk dat een oud-premier kritiek geeft op zijn opvolger. Het weer, de zon schijnt geregeld, alleen in het zuidoosten nog een bui. Het wordt zo'n 25 graden en de komende dagen wordt het geleidelijk nog warmer. Dit was het. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan 15 files, bij elkaar 60 kilometer. Ik noem de files van 4 kilometer en langer. A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen knooppunt Eemnes en de afrit Bunschoten 7 kilometer. A13 van Den Haag naar Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en de afrit Berkel en Roderijs 10. Dat komt door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Verkeer richting Rotterdam kan beter omrijden via Gouda over de A12 en de A20. De A15 Rotterdam richting Gorkum bij Sliedrecht West 5. A15 van Gorkum naar Nijmegen tussen Waddenooien en Echtold 7 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht.